Even kunnen met het NOS-journaal. De Britse Labour-partijleider Corbyn zou een tweede referendum over de brexit steunen... als zijn partijgenoten dat willen. Dat heeft hij laten weten bij een congres van Labour in Liverpool. De partijleider heeft zich nooit eerder uitgesproken over een nieuw brexit-referendum. Mogelijk stemmen de leden er later vandaag over. Corbyn zegt dat hij liever zou zien dat er nieuwe verkiezingen komen... Hij zegt dat als Labour in de regering komt... hij zou proberen een handelsovereenkomst te sluiten met Brussel... waarin het Verenigd Koninkrijk na de brexit in een douane-unie zou blijven met de EU. Bij overstromingen in Tunesië zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. In het noordoosten van het land is in een dagtijd meer dan 200 mm regen gevallen. Dat valt normaal in een half jaar... Er is veel schade. Huizen, wegen en spoorwegen staan onder water. Op beelden op sociale media is te zien hoe auto's door het water worden meegesleurd. In sommige gebieden ligt ook het telefoonnetwerk plat. Het leger, de politie en reddingsteams zijn onderweg naar het noordoosten van Tunesië om hulp te bieden. De inzamelingsactie voor de nabestaanden van de slachtoffers van het ongeluk in Os heeft al meer dan 200.000 euro opgeleverd. De initiatiefnemer begon de actie vrijdag. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de vier omgekomen kinderen... of voor aanpassingen in het huis van het meisje en de begeleidster... die nog zwaar gewond in het ziekenhuis liggen. En in de eredivisie heeft Feyenoord nipt gewonnen van FC Utrecht. Dankzij een late treffer van Van Persie werd het 1-0. Door die overwinning heeft Feyenoord nu evenveel punten als Ajax... dat op dit moment net begonnen is aan het duel met PSV. Het weer, vooral in het midden en zuiden veel regen. Het gaat de komende uren ook harder waaien. Pas vanavond trekt het regengebied weg. In de kustprovincies vallen nog wel wat buien... met vooral in het noorden kans op onweer.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 See, mommy, been like I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me. For aprender a controlar, fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola.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 What you gonna do in an endless war? Mm, a million eyes will watch me go. Gotta prove them wrong, gotta let them know. I won't stop at nothing, nothing. Let me tell you something. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl remember the words you told me, love me till the day I die.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 They hate it when you notice me, make everybody else invisible. Breaking all the rules, uh-huh. so above the law. I'll be your excuse, damn right. Uh, and you go wrong, no. You stick out. another one, another one, another one.